Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het Sleese noodfonds gestemd. Later deze week komt er een tweede stemronde en dan is er waarschijnlijk wel meerderheid voor. De oppositie stemt nu tegen om het kabinet ten val te brengen. Nu dat is gebeurd is zeker één oppositiepartij bereid de uitbreiding van het fonds te steunen. Slowakije is het laatste EU-land dat erover stemt. Het militaire regime in Birma heeft zeker 50 politieke gevangenen vrijgelaten. Dat heeft de Mensenrechtenorganisatie gezegd. Gisteren kondigde de Birmese staatstelevisie al aan dat de komende tijd ruim 6300 gedetineerden vrijkomen. Onder de nu vrijgelaten dissidenten zijn een bekende cabaretier en een monnik die was veroordeeld tot 68 jaar cel vanwege zijn rol bij de opstanden in 2007. Saoedi-Arabië neemt maatregelen tegen Iran, naar aanleiding van de ontdekking van plannen voor een aanslag op zijn ambassade in Washington. Twee Iraniërs zijn aangeklaagd. Ze zouden ook een bomaanslag hebben gepland op de ambassade van Israël. De Saoedische regering spreekt van een gruwelijke schending van internationale normen. Volgens Amerika zijn de aanslagplannen aangestuurd vanuit Iran, maar Teheran ontkent dat. Premier Schotten van Curaçao heeft hard uitgehaald naar de commissie Rozemuller. Die concludeerde na berichten over corruptie dat er nader onderzoek moet komen naar de integriteit van een aantal Curaçaose ministers. Maar volgens Schotten heeft de commissie met veel te weinig mensen gesproken en zijn de conclusies hoofdzakelijk gebaseerd op roddels. Orca Morgan wordt niet losgelaten in de vrije natuur. Staatssecretaris Bleker wil dat ze naar een dierenpark op Tenerife gaat. Morgan werd vorig jaar verzwakt uit de Waddenzee gehaald en verblijft sindsdien in het Dolfinarium in Harderwijk. Ze is inmiddels te groot geworden voor haar bassin en actiegroepen ijveren voor haar vrijlating. Maar volgens Bleker is dat te riskant. Het weer bewolkt met van tijd tot tijd regen, vooral vanmiddag. Het wordt 12 graden in het noordoosten tot 17 in het zuiden. Vanaf morgen droger en zonniger. Dit was het NOS. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files. U krijgt een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles.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 Say grace to the gates we raised, but I changed the face of Jesus. And I bless my soul with books. Grudge because there's no mercy a dust. Ooh, what can I do? It's all about the family and how we do.